Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zangeres Ellen ten Damme zegt dat ze ook slachtoffer is geweest van seksueel ongewenst gedrag. In het NPO 2-programma De Geknipte Gast zei ze dat ze hetzelfde heeft meegemaakt... als de slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. Ze noemde geen naam, maar volgens het AD zei ze eerder in een podcast dat het gaat om Ali B. Dat fragment is later uit de podcast geknipt. Het incident zou zich zo'n acht jaar geleden hebben afgespeeld... toen Ten Damme en de rapper in Marokko waren voor tv-opnames. In Rusland is activist Vladimir Karamurza vastgezet. Hij wordt ervan verdacht dat hij valse informatie heeft verspreid over de Russische strijdkrachten... waarvoor hij een jarenlange gevangenisstraf kan krijgen. Karamurza is een bekende journalist en criticus van het Kremlin. Hij werd al twee keer in het ziekenhuis opgenomen met vergiftigingsverschijnselen... vermoedelijk door toedoen van de Russische geheime dienst. Het Franse leger heeft beelden naar buiten gebracht waaruit zou blijken dat Russische huurlingen in Mali lijken begraven bij een Franse legerbasis. De huurlingen zouden in dienst zijn van de Russische Wagnergroep die door de Malinese regering is ingehuurd. Op Twitter gaan berichten rond waarin Frankrijk ervan wordt beschuldigd Malinese te doden en te begraven. Maar volgens het Franse leger maken die beschuldigingen deel uit van een grotere campagne om Franse soldaten in discrediet te brengen. Justitie in Duitsland gaat een man die met ruim 400 km per uur over de autobaan reed niet vervolgen. Vorig jaar juli reed de man, een Tsjechische miljonair, tussen Berlijn en Hannover 417 km per uur met zijn Bugatti. Een filmpje daarvan zette die online. Er geldt ter plekke geen snelheidslimiet, maar roekeloos rijden is wel strafbaar. Volgens het OM was daarvan geen sprake, onder meer omdat het heel rustig was op de weg.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 Ik zei, wat ga je doen? Want wij hebben zo'n after met de crew. Je vriendin is oké, okay, schat, neem ze lekker mee. Ik heb een tafel, maar ik fix ze wat twee. En in de weken daarna was alles koek en hij. We hebben ieder weekend weer gedanst. Dus ik neem haar vanavond mee naar mijn favoriete restaurant Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het allerliefste sta ik op En ben ik weg, doe ik alles op de pof Van met alle respect, dik altijd niemand En ook nog ananas dan Ze valt door de man, maar aan de andere kant zou de smaak ook maar een klein beetje beter zijn Ging ze vast niet eens op date met mij Dat is dan ook weer zo Al is het noodweer zo, ik ga naar buiten En natuurlijk lieverd iedereen Verdient een tweede kans Maar jou neem ik nooit meer mee naar een restaurant, leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Oh nee Wie had dat gedacht? Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn bij die pizza met ananas Ik ben zo op haar afgeknapt Het leek zo perfect en misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld pizza met ananas is discutabel. Maar die zoete witte wijn die moet van tafel. Het leek zo perfect doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn en een pizza met ananas Wie had dat gedacht? Oh. Want nu is ze net echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn en die pizza met ananas ik ben zo op afgeklapt satisfy your senses.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 So I did watch, hand waiting for you to salute and chew, did pimp. Not many women can refuse, did pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Shake it up. victory I cannot explain Only blues I got are heartaches and pains Since she's gone, gone, gone, gone Lady's gone I wonder, wonder, wonder When she's gone, gone, gone, gone Lady's gone I can't sleep at night Got no appetite Everything is wrong like used to price. She's gone, gone, gone, gone. Baby's gone. I wonder, wonder, wonder where she's gone, gone, gone, gone. gone live my life, if I'm I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far, my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh. pure. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my butt, oh, butt, oh. not the finish. We could try to enjoy. Bala, not the finish. Oh, we could try to enjoy. Sekata kata uru uru, not the finish. Eh. We could try to enjoy. Problem, not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luala. Yeah, Luala. We could dance like Luala.